8 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In verband met de moord op een Belgische zakenman vorig jaar in Spijkenisse... is opnieuw iemand gearresteerd. Het is iemand uit Den Haag. Vorige maand werd de eerste verdachte aangehouden, ook uit Den Haag. Volgens de politie zijn ze allebei lid van de motorclub Calowago. De Belgische zakenman werd vorig jaar september van dichtbij doodgeschoten in zijn auto. De politie vermoedt dat het motief een drugsconflict was. De bedenker van tekenfilmserie SpongeBob is overleden. Steven Hilleberg bedacht SpongeBob SquarePants in 1999. De serie gaat over een vierkante zeespons met een broek en een stropdas... die samen met zeeslak Gerrit onder water in een ananas woont. De serie wordt uitgezonden in ruim 200 landen. Er zijn films en musicals gemaakt... en wereldwijd wordt er voor miljarden dollars aan SpongeBob-spullen verkocht. Steven Hilleberg leed aan de spierziekte ALS. Hij was 57 jaar oud. In de loods in Breda is een grote hoeveelheid grondstoffen gevonden voor de productie van speed. De 2000 liter chemicaliën was verpakt in een aantal vaten. Volgens de politie was het een levensgevaarlijke situatie... omdat inademen van de chemicaliën al dodelijk kan zijn. Twee weken geleden vond de Bredaanse politie in hetzelfde onderzoek al 5000 liter chemicaliën. Die partij zou bedoeld zijn voor de productie van heroïne. Een man die betrokken was bij acties in de Oostvaardersplassen... is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. In juli werd hij aan de rand van het gebied betrapt met een boormachine. Hij zou een gat in een sluis hebben geboord. En hij zei dat hij vond dat de dieren in de Oostvaardersplassen te weinig water hadden. Twee medeverdachten zijn vrijgesproken. Het weer vanavond en vannacht vooral in het noorden wat opklaringen. Daar kan het licht vriezen. Op andere plaatsen is het iets boven nul.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 gonna do now? Keep rolling, rolling, rolling, rolling. Keep Keep Now I know y'all be loving this shit right here. Biscuit is right here. People in the house put their hands in the if you don't care, then we don't care. One, two, three two the six. for your fix of Biscuit mix where the fuck you at, bro? Shut the fuck up and back the fuck up while we fuck this track up. Throw your hands up. Throw hands up. hands up. hands up. hands up. Hands up, hands up, up. gonna do now. Breathe in, now breathe out. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do. rolling, keep rolling, rolling, rolling, rolling. You wanna mess with that biscuit? Yeah, I can't mess with that biscuit. Why? Because we get it all win every day and every night. Oh. Get this platinum thing right here, uh-huh. so we're doing it all the time. Huh? you better get some better beats and uh, get some better rhymes. Ooh. We got the game set, so don't complain yet. 24/7, never begging for a rain check. Old school soldiers passing out the hot shit, that rock shit, putting bounce in the mosh pit.